Normaal is dat op dinsdag, maar doordat het aantal positieve tests weer snel oploopt, wil het kabinet niet wachten. Vandaag was er ook al een ingelast overleg. Daar zou gepraat zijn over de mogelijkheid om niet-essentiële winkels dicht te gooien, zoals tuincentra en kledingzaken. Quincy Promes ontkent dat hij in juli iemand heeft neergestoken. Dat zegt zijn advocaat tegen persbureau ANP. De voetballer van Ajax en het Nederlands elftal werd vanochtend opgepakt en zit in de cel. Hij zou op een familiefeest ruzie hebben gekregen met een neef die zwaar gewond raakte door de steekpartij. De EU en Groot-Brittannië praten toch weer verder over een brexit. De deadline voor afspraken tussen Europa en Groot-Brittannië was eigenlijk vandaag. Maar de gesprekken leiden niet tot een deal. Vooral over de handel en visserij worden ze het maar niet eens. Premier Johnson zegt dat hij blijft proberen. Uh, the UK should continue to try. And I think that's what the people of this country would want me to do. We're going to continue to try. Voor de tiende keer heeft Max Verstappen een Formule 1 race gewonnen. Hij was de snelste in Abu Dhabi. Een tevreden Max dus, al vertelt hij bij Ziggo Sport dat hij wel toe is aan vakantie. I enjoyed it, I won. I am gonna enjoy the podium and uh, then I'm gonna enjoy go home. <laughs> Ook Feyenoord heeft een prima, middag. De Rotterdammers moesten even op gang komen, maar wonnen uiteindelijk wel bij VVV. 3-0 voor Feyenoord, twee keer Torstra, één keer Berghuis. Feyenoord heeft het eh, goed gedaan, kan je anders zeggen. Ook de andere Rotterdamse club uit de Eredivisie won met 3-0. Sparta versloeg Willem II met die cijfers. Het weer vanavond is er af en toe regen. Morgen eerst ook nog. Later wordt het droog en piept de zon er misschien nog even tussendoor. Het wordt iets warmer dan de afgelopen dagen. Graadje of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Knopend Burgerveen en de Schipholtunnel... een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open...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 Pouring up, up, up, a leader. Keeping up, you's keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, Let me take you dancing. dancing like da da da da Skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada Look so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing dancing like da da da. da. tone that drives women wild. Takes more than just looks to get me shook. If he captures my mind, he'll have me up.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 Yeah. Won't you hold on? fijne dagen en een voorzitter.